dat hartchirurgen hun operaties moeten uitstellen. Operaties die eigenlijk binnen zes weken moeten, is vrijwel geen plek voor. Waar we ons vooral zorgen om maken, dat is dat we op dit moment eigenlijk niet meer in staat zijn... sinds een paar weken om eh, de hartchirurgische zorg die wij moeten leven uh, eh, kunnen, kunnen verrichten. Gisteren werd aangekondigd dat behandelingen die kunnen wachten worden uitgesteld... door de coronadruk en alle zieke ziekenhuismedewerkers. Maar dit soort operaties zou plek voor moeten zijn. Hartchirurgen merken dus dat het niet zo is en willen dat het kabinet het oplost. politie heeft de volledige naam en foto openbaar gemaakt van een man... die afgelopen zondag in Noordwijk een vrouw zou hebben gedood. De man, Serge Jacobian, is op de vlucht en kan volgens de politie agressief zijn. Daarom roepen ze op om niet zelf op hem af te stappen, maar de opsporingstiplijn te bellen. Zwitserland is begonnen met vaccineren. Een vrouw van 90 was vanochtend de eerste. Het Zwitserse leger zorgt voor de verdeling van de eerste 100.000 doses. En het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht koopt een dure robotarm. En dat is allemaal te danken aan deze jongen. Daarom haal ik geld op voor een speciale machine in Engeland. En hebben we samen besloten om mensen uit te dagen, drie mensen uit te dagen, om hun eh, vingernagels eh, te lakken. Tijn van zes jaar oud. In 2016 kreeg hij heel Nederland aan het nagellakken. En zo haalde hij 2,5 miljoen euro op voor Serious Request. Hij overleed in 2017 leed aan hersenstamkanker. een robotarm helpt chirurgen om op een veilige manier tumorweefsel af te nemen voor onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Het is 7 tot 13 graden. Morgen trekt de regen het land uit en is het minder zacht, een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer-Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 consolation. I'm deleting you from my phone now. You ain't gonna see me cry. I might go get somebody new. Just cause I feel like so over this, so over you, you. I, I don't need your sorry. This ain't a pity party.